Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 27 december 2012 en dit is aflevering 141 van donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom vandaag bij weer een gloednieuwe donderslag op 27 december 2012. En eh, ja, de kerst is weer achter de rug en we zijn op weg naar oud en nieuw. En dit is dus de laatste donderslag van 2012. Ik eh, heb vandaag voor jullie weer heerlijke muziek en ook nieuwe muziek en ook onbekende muziek van onbekend talent. En ik ben er deze middag zoals altijd weer van bier met muziek, maar ook met de gebruikelijke vaste donderslagrubrieken. Ik ga om ongeveer tien over twee en natuurlijk weer even bellen met onze platenkeuzelaar Rob Ricard. En dan heb ik hem aan de telefoon voor nieuwe sluis en tips. En dan probeer ik weer wat los te trekken over zijn fabuleuze platenkeuze. En die keuze hoor je dan natuurlijk straks om half bier. Er is wel veel natuurlijk vandaag. En vandaag is er ook weer tijd voor onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een blabla blog om half drie. En ook nu is hij eh, weer met, nou ja, eh, luister zelf. Hij gaat het allemaal vertellen om half drie. Want dan gaat Theo het allemaal aan jullie laten horen. Eh, je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl En op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501. En op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, nou, dat zijn dus de mededelingen van nu. En dan is het nu weer tijd voor muziek. Eh, de eerste plaats van deze donderslag is zoals vorige week. Ja, ik draai hem toch even opnieuw. Gewoon omdat het kan. Got the Cat Back Up van Lawrence Jones. Een jonge zanger-gitarist. En dit komt van zijn nieuwste album dat in juni 2012 verscheen. CD in het, eh, de laatste donderslag van 2012. In 2013 gaan we weer verder met goede muziek. Maar eerst deze twee uur. En dat doen we nu met Lange Frans. Eh, het nummer heet Beloofd is Beloofd. Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat dat komt wel goed keer is al drie keer gegaan. Het port een elleboog tegen mijn ribbenkast aan. Opstaan lijkt de boodschap te zijn. Gisternacht ging ik lekker, maar nu doet het zo'n pijn. verkeerde been of verkeerde lijf. Zo van wie is dat kind en wat mot dat wij? Kop erbij, koffie klinkt als een topontbijt. De spiegels zijn maar die strok van mij. En ik ben maar een man, ik kan één ding tegelijk. En zelfs dat is soms moeilijk voor mij, maar je weet dat ik mee ga naar de IKEA. Zelfs als we twee, drie, vier in de week gaan, weer de lange route een hele eind lopen. Zat van kijken, kijken, niks kopen. Geloof me, tot de laatste leugen in mijn ogen. Dit is alles waar ik kan beloven. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel goed. Ik ben een ouderwetse hostelaar volg me gabber. Ik ben altijd op zoek naar de volgende klapper. Het leven is een bitch en dan ga je dood. Ik wil een stukje van de taart, het hoeft niet eens zo groot. Maar nee, dan gaat mijn laptop en daar mijn tv. Allemaal leren naar het raam voor de tweede keer in één week. Spullen achterin als een stadsnomade. Colleren, weer logeren bij mijn maden. Maar dit kan zo niet verder, ik vind het niet gezellig. En ik kijk naar mezelf, ik ben godverdomme 30. Ik kan niet komen lullen, ik heb schoenen om te vullen. Ik breek haar hart, dus zij breekt mijn spullen. In plotsklap zat ze vast in en ik bedank haar door te pissen op de trap Dit is geen grap, ook geen real life stop Nee, dit is maar het is, gaat beloofd Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, maar het kwam wel goed Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, maar het kwam wel goed dit is voor de mannen, alleen voor de mannen. Ik weet dat je moe bent, dus sta je handen in je zin. Dit is voor de vrouwen, alleen voor de vrouwen. Waar het is, schat je moeders maar vertrouwen Dit is voor de ouders, alle jonge ouders Ik weet waar het is, ja die last op je schouder En soms gaat het mis, maar hoe zwaar het ook is Ik beloof dat je op me kunt bouwen Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het komt wel goed Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd hoofd, komt wel goed. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Ik heb niet al zeggen, het komt wel goed. Pak je maar niet druk, het komt wel goed. Het komt wel goed. Arno Krapman, het komt wel goed. Lange Frans, het komt wel goed. Top Nuts, het komt wel goed. Hey, hey. Ik heb de blues in me, baby. Ja, het komt wel goed. Luisteraars, op de 27e van deze decembermaand, de langste maand van het jaar, tenminste wat de nachtelijke uren betreft. Eh, de donkere dagen voor en na kerst. We hebben weer Rob Ricard aan de telefoon. We zitten drie dagen voor oudjaar. En eh, we gaan het hebben over zijn fabuleuze platenkeuze, de tips en hints en de sluiers en weet ik van wat allemaal. Hartelijk welkom. Dankjewel voor de welkom. Ja, ik, draaide, ik draafde misschien even door, maar goed. Ja. Dat doe je wel vaker, maar dat geeft niet, want ik wacht het rustig af. Feeststemming, hè? De, ja. Decembermaand is altijd natuurlijk feestelijk. Oh, geen donkere dag. Ja, nee. Ja, we hebben de kerst achter de rug. hey, ehm, ik bel je voor eh, tips en sluiers, eh, voor de platenkeuze straks voor half bier. Oh jee, ja, dat wordt een beetje moeilijk. Oh, hoezo? Om, omdat er heel veel moeilijke woorden hierin staan. Heb je weer iets buitenlands? Ja, het komt uit Zweden. oh. Zweden. Ja, daar ken ik dat van. <laughs> ja, Zweden. Um... Ehm, maar Prolific Studio Recording en Polyrhythmics, Dynamic Changes, Heavy Bars, Vocal Harmonies. Ja. Occasionally Nonsensical Lyrics. Maar je spreekt het niet op zijn beuts uit. ik denk dat ze wel genoeg hebben om te googlen, hè? Ik weet niet of de mensen het allemaal meegeschreven hebben meteen, want ze weten toch niet dat dat de, de tips en hints zijn die nou, jij... Ja, het laat de besluiten de ik oplees. Uh, moet je luisteren, wat voor soort muziek is het? Eh, Zweedse muziek. Ja, Zweedse muziek. Dat eh, snap ik ook. Daar komt er vandaan. Maar is het popmuziek, rockmuziek, punkmuziek, volksmuziek? Wat voor muziek? Zweden. Ja, ja. Het is, uit Zweden is altijd een beetje, altijd ja. een beetje hardrock. Maar dit is helemaal geen hardrock. Nee, het kan ook Cornelis Vreeswijk zijn, die komt ook uit Zweden. Hè? Het kan ook Cornelis Vreeswijk zijn, die komt ook uit Zweden. Nee hoor, ehm, die is het niet. Nou, oké. Dat eh, roep je steeds als ik iets uit Zweden heb. Wat? Nou, dat het Cornelis Vreeswijk is. Zou kunnen zijn. Zou, maar is het niet. Oké. Het zijn namelijk, ehm, het lijkt, een beetje. ken je Yes? Yes. Ken je dat? Yes. Yes, nou daar lijkt het heel erg op. Oké. Nee, dan... Eh, maar dan eh, ga ik nu een plaatje draaien. Maar dat is heel iets anders dan Yes. Dat is van de Ruben Hoekenband. En... Ruben Hoeken is de gitarist van die band. En dat is ook de zoon van Rob Hoeken, de eh, boogie woogie pianist uit de jaren 60. Heel bekend. En het nummer eh, wat ik gekozen heb, dat komt van zijn album Coexist. En dat is een eh, album uit 2011 geloof ik. Hoeveel? 2011. Oké, ja. ja. Kort. ik zit even te kijken op het album of ik de datum vind. Maar ga er maar vanuit 2011. Coexist heet het album. En het nummer wat ik heb uitgekozen, dat heet Walking in the Rain. Oh, leuk, dank je. Ik spreek je straks. Hoi. Hoi. heftig. Maar we gaan nu iets rustigers doen. En dat doen we samen met Chris Berry. En zij heeft het over Crazy Day. sound, geloof ik. Klinkt erg mooi. Crackling Jolts. Ze zijn ook al in de studio geweest bij Radio 501. Ze zijn ook al een keer plaat voor je hoofd geweest. Dit nummer is, uh, heet Crackling Jolts. Ik zeg het verkeerd. En de band heet Wolvendale. All been done. surrounds the house. And we can't get out. sudden jolt. Lightning strikes a current down my spine. All oh, we've collected, analyzed and disinfected, sliced, or rearranged. Seven steps. left All we've protected, all precautions we've neglected, all supporters, all the skeptics, it's all coming down. vette Hammond van uh, Day Wolf. Ze zijn maar met z'n drieën, maar het klinkt als een klok. Uh, encore, trombone shorty. 501. Blablablog. De Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 27 december 2012. Anonietje, Ik vind de overchipkaart best wel een goed idee. Dus toen dat ding vier jaar geleden werd geïntroduceerd, heb ik er gelijk eentje aangeschaft. Maar wel een anonieme. Ik vind het namelijk helemaal niet nodig dat de overheid precies kan volgen hoe ik mij, zeldzaam, via het openbaar vervoer verplaats. Dus in de grote Big Brother database staat alleen dat anoniempje met kaart 3528 xxx van Amsterdam naar Rotterdam reisde en nog diezelfde dag terug om de dag erna met de metro naar Zuidoost te gaan. Dat ik dat was, hoeft niemand te weten. Ik wist toen alleen nog niet dat mijn anonimiteit na vier jaar tegelijk met de geldigheid van de kaart zou verlopen. Want dan moet je met de billen bloot, als je je saldo tenminste terug wilt krijgen. Ze willen totaal overbodige gegevens van me weten. Als waar ik woon, of ik een man of vrouw ben, wat mijn telefoonnummer is, wanneer ik ben geboren en wat de datum van vandaag is. Waarom, vraag ik me af. Alleen mijn bankrekeningnummer zou toch genoeg moeten zijn? Maar nee hoor, ze willen nu eindelijk wel eens weten wie dat anoniempje met kaart 3528 xxx was. Die van Amsterdam naar Rotterdam reisde en nog dezelfde dag terug om de dag erna met de metro naar Zuidoost te gaan. Nou, dat was ik dus. Anonietje. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de laatste blablablog van 2012. En het is nu weer tijd voor muziek. Tijd voor Kenny Wayne Shepherd. Van zijn album How I Go hoor je nu het prachtige nummer Cold. If I was breathing, if I was breathing, it's like I'm frozen steel in some kind of dream, watching you leaving, watching you leaving. How could you change? Op weg naar een bieruur met Kenny Wayne Shepherd. dat gaan we nu verder doen met Gilbert O'Sullivan. En dat heet I Wish Something Good. I wish something good would happen to my life. I wish that something wonderful would make it right. And it doesn't have to be beautiful, and it doesn't have to last. Only has to make me forget my name and my past. I think to myself, and maybe that's what's wrong. I drink, the poison when I do, the pain is gone. Nothing really matters when you're six feet underground. Sure, they'll all sing your praises now that you're not around. It's not so bad, you must be patient. train that you can't deny. Helps you find lots of ways for you to take your own life. Gilbert Sullivan van eh, het album Gilbert'sville. Eh, wat ik niet zo vaak doe is eh, plaatjes draaien voor anderen. Dus uh, verzoekplaten. Ik heb er hier wel een. Claudia de Brij, mag ik dan bij jou voor Carla? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?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 ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? one need. ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? John Lennon. cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I let you down. Zij waren er ook weer bij. John, Paul, George en Ringo, The Beatles. En zij speelden You Can Do That. Of ik moet misschien op zijn Engels zeggen You Can't Do That. Van het album en de gelijknamige film A Hard Day's Night uit 1964. This is Radio 5 501. Your number one station. Your number one station. 501. En dan komen we aan bij Chris Smither. Die zou ik graag een keer in de studio willen hebben hier voor Radio 501. Maar ja, hij woont in Amerika en dan is het wat moeilijker. Af en toe zie je hem in Nederland. Ik heb hem ook een keer ontmoet in Nederland tijdens een live concert. Dit nummer heet Duncan and Brady. Samen met Jan Akkerman. En eh, ja, hoe heet die andere ook weer? Thijs van Leer. Deze week. De Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. way. It's Christmas with goodies on its It's Christmas, and on its way. Yeah, it's Christmas with presents on its I'm not your Christmas cracker, I'm not your Christmas ball.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 When Santa's on his way. It's snowing, it's Christmas. With presents on the tree. It's Christmas, it's snowing. When Santa's on his way, yeah. It's snowing. voor je hoofd is deze week tot vrijdagavond 9 uur. It's Christmas van The Credits. En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals iedere week even na 9. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd elke donderdag op Radio 501. Radio 501! Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. laatste uur donderslag van 2012. En dat duurt tot 4 uur. Met daarin natuurlijk nog goede muziek en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En ook vandaag, ja, net als een aantal weken daarvoor, geen muziekagenda. Maar in 2013 komt de muziekagenda weer terug. En als je informatie hebt voor de muziekagenda, stuur die dan naar rogier.radio501.nl. En ook optredens in kleine cafés, die kunnen worden doorgegeven. Ik startte de tweede uur van deze donderslag met muziek van Donald Fagan. Natuurlijk bekend van Steely Dan. En van hem hoorde je Out of the Ghetto. Eh, afkomstig van zijn nieuwste cd die pas geleden is uitgekomen. En de donderdist die komt ook in deze laatste donderslag van dit jaar weer langs. Zoals altijd als derde plaat van de tweede uur. Maar eerst nog muziek van de Eagles. One of These Nights. Radio 501. Daverende donderdag. Yeah. De donderdisc is vandaag tot middernacht chocola van Typhoon en de New Cool Collective. willen mij net iets te vaak Willen spitten maar Zitten met gebrek aan skills in de maag Willen het vandaag Wel piepen maar niet ritmisch In mijn eigen wereld noem me lichtelijk artistiek Disney. niet niks, nieuw cool collectief Legendarisch taalkundige cultuur, Hollands diep Wees niet zo obsessief met ons in je columns, comments, comma. Wezen, wezen constructief of kom niet. Eentje de Condoleezza reis met bonen, blijf gewoon doen. Kap met die schijnvertoning, keizer, koning. Admiraal kan mij het allemaal wat, voor? Moet ik daarvan wakker liggen dan? Huh? Je hoort het, en je hoort het. Je voelt het, en je weet het. Je hoort het, dus en je voelt het. Je voelt en je weet ontspannen is de status. Een liter kan met water, mijn vaste sparringpartners. Van de bron de basis, troms, in de blazers pure chocola. En sinds de tijd lijkt rap laagdrempelig, zodat me niet meer voor de kunst bukt. Dit is anders dan een kussen van een muntstuk. Ik ben al geven door geluk, Maar door het botvieren van je lusten bevrucht ik geen oevers. De tas toe van de tweeters tot de woefers, fijnproeven. stik doet het, Joe doet het, tijd, doet het, Riet doet het, wij doen het. in Ries en de Gimo van die zelf analyses. Nee, nu even niet. En je hoort het, je hoort het, je voelt het, en je weet het. van hoge hand. Heel hinderlijk en helemaal niet grappig. God en zet een voorbeeld dat je het vak Kan je meelachen? In alle ernst was ik onbekwaam. Maar ernst was een jongensnaam. In top is de concentratie, de confrontatie. Maak fouten nog gedaan, control set. Resetten met settings met mijn toppers op de toplocatie. De burgemeester van Zwolle SD, geef je de volle met mee. Sta op of blijf ronken in je bed, steek. Ga een ST en eh, de James de Ja, precies, hebben het streven om ons te zien veel brillen uit. Wie geeft ze kijkers? Creatieve boekhouders hebben ons weggecijferd. Te snel, we moesten lachen om die sounds. Maar de grap was pas die echt achterlijke achtergrond clown. Stik in de HBX, niks de snap je? Nog steeds met IP, passie. Dingo's, Marie. Maar genoeg over een blik in de toekomst. verraad dat er nog genoeg te doen is voor de homies van de FA, de Boca, EL. Mijn homie Patrick zegt dat ze liggen binnen één tel. Ja, echt van die types die reageren bij geen stijl. Ze hebben geen stijl en wij zijn stijlvoller dan de stylistics. Mijn stijl verschillend van jouw stijl, en business. ja, wij zijn stijlvoller dan de stylistics. Mijn stijl verschillend van jouw stijl, en business. Wat is dit? was weer mooi. Dat is eh, de donderdis van vandaag. Eh, we gaan naar eh, een prachtig mooi nummer van Coldplay. En als je deze intro hoort en je bent een Coldplay liefhebber, je bent een fan, dan weet je dat het nummer Trouble heet. A spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. bij eh, REM, Rapid Eye Movement. Dat is de volledige naam. Het nummer heet Man on the Moon.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 het is half bier en dan is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En die zit in eh, Studio 17, zover ik weet. Studio 17. En eh, die gaat het allemaal onthullen. Hey. Ja, zover is het inderdaad. Ja, ver hè? Dat is zes studio's verder, want ik zit in elf. Ja, daarom. Er zitten zes, zes deuren zitten ertussen. Ja, zoiets hè? Hele oude deuren al. Ehm, had ik al gezegd wie het zijn? Nee, het leek op Yes en ze kwamen uit Zweden. En, eh, het lijkt helemaal niet op Yes. Ja, de, muziek. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar de naam van de band niet. Nee, oh. natuurlijk niet. <laughs> Nee, de muziek. Je gaat er niet denken dat, eh, dat ik denk dat die naam op Yes eh, lijkt, hè? Nee, nou maar weet ik veel. Dat, dat zal, wel een, het zal wel een Zweedse naam zijn. Nee. Ook niet. gewoon de Flower Kings. Flower Kings noem je dat? Ja. En het is Zweeds? Ja. En nou, oh, nou, nou, is het nou mail of is het nou bloem? Nou, of de mail? de mail? koningen of de bloemkoningen? Nou, dat zou ik niet weten. <laughs> ik ook niet. Ja, want flauwe kan ook mel zijn natuurlijk. Ja. Dat noemen wij ook bloem. Ja. Ja. Dan klopt het wel. Nee, ja. Dan zou kunnen kloppen. Dan houden we het op bloemkoning. Oké, nou, laten we, ja. En dan kan iedereen zelf invullen of dat een bloem is of dat het meel is. Ja. Wat, <laughs> wat ingewikkeld. Dat doen we ook. Ja, het zegt me helemaal niks. Hoe ben je daar nu weer aangekomen? Eh, weet ik ook niet. Soms weet ik het niet, hè? dan is het er opeens. Ja, maar waar dan haal je het vandaan? Eh, dan is het er opeens. Waar is het opeens? Ligt het ineens zomaar op je bureau? Of op ja. je... Of op je of eh, het zit in de post met TNT, wordt het bezorgd. En dan weet je niet waar het vandaan komt? Nee. Ja, van internet komt het altijd. Maar ja, <laughs> dan weet ik nog niks. Oké. Nou, ehm, dan weet je natuurlijk wel van welk album het komt. En, nee. Ook niet? Jawel. Oh. Het komt van Space Revolver. Oké. Als jij hem nou gewoon even aankondigt. Ik zie hier een uh, track klaarstaan. Die heb anna klaargezet. En er zit een, een volgnummer aan. Dus je kunt niet eens zien van eh, wie het is. En eh, de titel en zo. Maar dat ga ik maar starten. Dus er zal het wel goed komen. zoals altijd. Boer, deze. Die komt, oh, zie, komt die bij Boer vandaan? Hij is voor Boer. Voor Boer? Ja. Oké. Nou, Boer, daar komt hij. We gaan luisteren naar The Flower Kings met het nummer Chicken Farmer Song van de LP Space Revolver uit 2000.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 There's no angel that can more angel than you. I see you every night when your star is shining bright. And I cry and I smile, I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother. So may this be your song. Please don't give up the fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy won't. I will come look for you when this life is through with this body. Before now, I still need to live, for we are not alone, and you are not alone. We're at home, loving, waiting, and so afraid. But I am so proud to be your father so proud to be your mom, and I'll always be proud to be your brother. So may this be your song. hoorde je teunion van Zazie. Op 2 hoorde je I Won't Give Up van Jason Mares. En de eerste plek is bestemd voor Raccoon met Don't Give Up The Fight. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. We gaan even rock'n'rollen en we doen het met Ben Saunders. Uit horen van naam. number 8 Rock and Roller. a bullet from a loaded gun. Speeding through lovers, I'm on to the next one. Girls, they love me till I say the wrong name. Getting cursed out, well, when someone love down. and wanted, yeah, in every state. I'm the one every bridge wants to be because I do everything that God forbids. Uh, the one Hier in Studio 11 is het alweer bijna bieruur En dat betekent dat aflevering 141 van Donderslag, ja 141 alweer, eh, de allerlaatste Donderslag van 2012 ook nog eens een keer. En eh, dat deze ook in de geschiedenisboeken van Radio 5 zal worden bijgeschreven. En we gaan hier om bieruur in Studio 11 afsluiten. En dat gaat eh, Fred Serenvilk doen. Die gaat overschakelen naar de centrale Radio 5 studio. Naar mijn zeer geachte radiocollega's van vandaag... En zij zijn er ook vandaag weer voor jullie allemaal op deze Radio 501 Daverende Donderdag tot spookuur. <laughs> Deze week en de week erna kun je mij weer e-mailen. Dan eh, stuur je gewoon daarvoor even een e-mail naar rogierradio Heel simpel dus, rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over Radio 5 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 5 en op Facebook. En je vindt Radio 5 op Facebook met de naam Radio 501. Ga erheen en we waarderen het enorm als je eventjes klikt op like. Dat is dat eh, duimpje wat omhoog staat. Eh, ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Je kan altijd natuurlijk vriend worden. Het is ook mogelijk om Radio 51 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 51 Of je adapteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar sales.radio501.nl Schrijf het even op, salesradio tot zover eh, de mededelingen van vandaag. Ik bedank mijn voltallige redactieteam weer voor de plezierige medewerking aan deze donderslag van 27 december. En ook Rob Ricard natuurlijk en ook Theo Vriet bedankt. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt. Eh, jullie eh, aandacht was weer geweldig. En voor jullie allemaal ook natuurlijk goede jaarwisseling toegewenst. Eh, we schakelen na de piepjes over naar mijn collega Lucien Greefkes... die zich nu voor de laatste keer in 2012 in de startblokken eh, staat te hijsen... Eh, voor zijn programma Afternoons. Met erin weer een nieuwe platenkast van. En ik ben benieuwd wie er deze keer zijn of haar platenrek naar binnen rijdt. Blijf gewoon luisteren. Je kunt het natuurlijk straks allemaal horen van mijn collega Lucien. Ik ben er volgende week weer in het nieuwe jaar. Maar eerst nog even oud en nieuw vieren. En oh, oh ja, eh, dat ben ik haast vergeten om te zeggen. Ik ben er natuurlijk zondag ook nog met Café Chantan van 2 tot 4. Eh, de eerste donderslag van 2013 is er volgende week op dezelfde tijd, dezelfde zender, dezelfde dag ook. Allemaal op Radio 501. Tot zover, tot volgend jaar. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the ah, Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. the dimension. Well, thank you.